Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur wordt er op tientallen plekken gedemonstreerd voor het klimaat. Actievoerders gaan zoveel mogelijk lawaai maken met potten en toeters bijvoorbeeld. Ze hopen dat mensen gaan stemmen op een partij die klimaatverandering belangrijk vindt. Want niet iedereen doet dat, hoorde Hart van Nederland. Ik vind het klimaat wel belangrijk, maar of dat nou echt meeweegt in de verkiezingen, nee. Dus wij zijn met pensioen en mijn man maakt zich er nog wat drukker over dan ik. Maar ik heb zoiets, eh, ik vind het allemaal wel best. Ik vind dat we met, met elkaar die aarde gewoon aan het opeten zijn... En dat vind ik niet oké. En wacht nou gewoon netjes op je beurt voor een coronaprik, dat zegt premier Rutte. In het televisieprogramma WNL op zondag reageerde hij op vaccinvoordringer Maarten van Rossum. Die presentator vertelde in zijn podcast dat hij een prik had geregeld terwijl hij nog niet aan de beurt was. Dat is niet zo netjes, vindt Rutte. Ik zou het fatsoenlijk vinden dat mensen wachten op de uitnodiging. Want wat is nou het punt? Ja, Van Rossum zit in die leeftijdsgroep, dus die krijgt zonder twijfel die uitnodiging. Maar als iedereen dan vervolgens zelf gaat zitten bellen, dan krijg je natuurlijk een enorm gedoe ook bij die GGD's. Gisteren zei minister De Jonge ook al dat hij het egoïstisch vindt... maar dat de meeste mensen gelukkig netjes op hun beurt wachten. Pokeraars in Eindhoven hebben een flinke lading geld aan hun neus voorbij zien gaan. Agenten maakten gisteravond na een tip een eind aan het illegale pokertoernooi... en pakten acht mannen en een vrouw op. De pokeraars worden vandaag verhoord op het politiebureau. En mbo-opleidingen zien dat scholieren de horeca- en toerismestudies massaal links laten liggen. Dat komt natuurlijk door corona, want het ziet er allemaal niet echt rooskleurig uit. Al volgt Lisa nu een evenementenstudie en zij maakt zich er niet echt zorgen over. Ik eh, zie het allemaal best wel positief. Eh, met die vaccinaties denk ik dat het allemaal best wel snel weer op gang komt. En ook de opleidingen zeggen dat het niet gek is om nu toch aan een studie tot stewardess of gastheer te beginnen. Aanmeldingen halveren, dat is hartstikke jammer, want je, je moet nu juist eh, een beetje anticyclisch denken, eh, zorgen dat je eh, wel die opleiding gaat doen. Want als je klaar bent, dan zal er meer dan genoeg werk zijn. En het weer nog, het is wisselend met vooral landinwaarts buien. Aan de kust blijft het wat langer droog en is er ook af en toe wat zon bij een graad of 9. Vanavond overal bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate.